Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarstingen in Indonesië is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste hebben brandwonden opgelopen. De evacuatie van mensen uit het getroffen gebied is voorlopig stilgelegd... vanwege hete wolken met vulkanisch materiaal. De vulkaan Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter... de hoogste berg van Java. Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Door de as en vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus. De 83-jarige prinses heeft milde klachten en zit thuis in isolatie. Daardoor mist ze de 18e verjaardag van haar kleindochter Amalia. Vorige week was Beatrix nog op Curaçao. Daar vertelde ze aan de pers dat ze haar boosterprik al heeft gehad. In Amerika is oorlogsveteraan Edward Shames overleden. Hij was de laatste nog levende officier van de Easy Company... die centraal stond in het boek Band of Brothers... en de gelijknamige serie van HBO. James was Joods en deed mee aan D-Day, de operatie Market Garden... en de slag om de Ardennen. Edward Shames was 99 jaar. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft presentator Chris Cuomo ontslagen... vanwege zijn rol in de MeToo-zaak tegen zijn broer Andrew. Die trad in augustus af als gouverneur van New York. Onlangs bleek dat Chris Cuomo zijn broer hielp bij de verdediging... tegen de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zo zou hij zijn positie bij CNN hebben gebruikt... om informatie te verzamelen over de vrouwen van wie de klachten afkomstig zijn. De nieuwszender heeft nader onderzoek laten doen naar de presentator. En op basis van nieuwe informatie is Cuomo nu ontslagen. Wat die nieuwe informatie is, zegt CNN er niet bij. Het weer, bewolkt in wat regen. In het noordoosten kans op wat natte sneeuw. In het westen ook wat zon. En het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velsen een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar 10 minuten.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 We created us a credit card mess We spend the money that we don't possess Our religion is to grow and blow it all So it's shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me lots of money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me love money and things. Let's swing. now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms.